dat de rechtbank van Amsterdam onbevoegd is om de zaak tegen zijn cliënt te behandelen. Volgens de raadsman hebben de uitlatingen van Wilders geen aanknopingspunten met de stad Amsterdam. Ook stelde Moskowitz dat Wilders zijn uitlatingen altijd heeft gedaan als volksvertegenwoordiger. Daarom zou Wilders niet vervolgd mogen worden. In het proces dat vanochtend is dus begonnen wordt Wilders verdacht van haatzaaien, discriminatie en het beledigen van moslims als groep. Voor aanvang van de rechtszaak betoogden een paar honderd mensen buiten de rechtbank voor de vrijheid van meningsuiting. Door de economische crisis neemt het aantal ZZP'ers af. In het derde kwartaal van vorig jaar waren er 630.000 zelfstandigen zonder personeel. Zijn er 20.000 minder dan in het derde kwartaal van 2008, meldt het CBS. De voorgaande jaren groeide het aantal ZZP'ers snel, maar deze groep wordt hard getroffen door de crisis. ZZP'ers eh, die ermee stoppen gaan bijna nooit bij de werklozen horen. De meeste treden in loondienst of verdwijnen van de arbeidsmarkt. KPN moet, boete, moet een boete betalen van 780.000 euro voor het maken van verboden afspraken met drie grote zakelijke kranten, klanten. Volgens toezichthouder Opta gaf het telecombedrijf ongeoorloofde kortingen. In ruil daarvoor mocht KPN altijd meebieden bij offertes. Vanwege zijn machtspositie staat KPN onder verscherpt toezicht van de Opta. Vorige week kreeg het bedrijf al een boete van een half miljoen euro. Ook in 2007 en in 2008 werd het bedrijf beboet. Belgische bierbrouwer Anheuser Busch in Bef heeft de productie stilgelegd. Gisteravond zijn de onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie stuk gelopen. Het bedrijf wil ruim 260 van de 2700 banen schrappen. Boze werknemers blokkeren al twee weken de brouwerij in Jupiel en Leuven. De brouwerij in Hoegaarden wordt sinds vorige week geblokkeerd. Daardoor is volgens Anheuser-Busch de bevoorrading van de brouwerijen en winkels onmogelijk geworden. Het weer bewolkt en soms wat regen of motregen.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 And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out. she's going, as she's leaving, she is headed. wonder. unstoppable spirit. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.